Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Sterk is door kijkers van Pauw en Witteman aangewezen als winnaar van het PvdA-debat dat daar is gevoerd. Het was het laatste debat tussen de vijf kandidaten voor het fractieleiderschap. Van de kijkers die stemden vond 43% Plasterk de beste. 26% koos voor Diederik Samson, 14% voor Martijn van Dam. Alle kijkers konden stemmen. PvdA-leden kunnen tot 12 uur hun stem uitbrengen voor de daadwerkelijke verkiezing van fractieleider. En vrijdag wordt de uitslag bekend. Bijna twee derde van de Amerikanen is voor een miljonairstax, blijkt uit een peiling van persbureau Reuters. Miljonairstax houdt in dat Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen minimaal 30% belasting moeten betalen. Het is een voorstel van de miljardair Warren Buffett, die vindt dat hij zelf relatief weinig hoeft af te dragen. President Obama pleitte ook voor de miljonairstaks, maar de republikeinse senatoren zijn tegen. De gemeenteraad van Hoorn heeft na maanden van discussie een nieuwe tekst opgesteld voor op de sokkel van Jan Pieterszoon Koen. Burgers van Hoorn hadden daarom gevraagd omdat ze het fout vonden dat Koen als een held werd vereerd, ondanks de slachtingen die hij aanrichtte in Oost-Indië. Op de sokkel komt te staan dat Koen zijn successen als gouverneur-generaal van Nederlands-Indië in dienst van de VOC op zeer gewelddadige wijze boekte en verder wordt vermeld dat het standbeeld niet onomstreden is. Een beveiligingsbedrijf uit het Gelderse Zelhem moet de strepen van zijn auto's verwijderen. Ze lijken te veel op de strepen die op politieauto's staan, oordeelde de rechtbank in Zutphen. De strepen op auto's van het bedrijf Globe Security zijn tweekleurig, schuin en geplaatst tegen een witte achtergrond. En bovendien zijn de strepen die het beveiligingsbedrijf gebruikt even dik als die van de politie.